uur. van Kam met het CNRS Journaal. stad minstens 34 doden en 125 gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd met een autobom. De aanslag vond plaats in een wijk in het centrum met veel winkels en restaurants. De wijk is volledig afgezet door veiligheidsdiensten vanwege het gevaar van een tweede aanslag. De Amerikaanse ambassade in Ankara waarschuwde twee dagen geleden nog. De ambassade had informatie waaruit bleek dat een aanslag tegen Turkse overheidsgebouwen op handen was. Een aanslag op drie hotels in Ivoorkust heeft aan 16 mensen het leven gekost, onder wie twee militairen. Gewapende mannen openden het vuur bij drie hotels in Grand Bassam, aan de zuidkust van het land. De zes daders zijn door militairen gedood. Onder de slachtoffers zouden zich ook vier Europeanen bevinden. Franse autoriteiten bevestigen dat in ieder geval één slachtoffer de Franse nationaliteit had. Terroristen openden het vuur op het strand en het buitenterrein van hotel Étoile du Sud. Dat hotel is populair bij Franse toeristen en bij diplomaten. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurbeweging Al-Qaeda. De Duitse anti-migratiepartij Alternatieven voor Duitsland, AFD, heeft flinke winst geboekt bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland. Het grootste verlies was voor het CDU van bondskanselier Merkel in Baden-Württemberg. Daar verloor de partij 12 procent. In Sachsen-Anhalt verloor de CDU bijna 3 procent en in Rijnland-Palts 3,5 procent. Alternatieven voor Duitsland kreeg de meeste stemmen in Sachsen-Anhalt. Daar komt de AFD op zo'n 24 procent van de stemmen. In Rabat, de hoofdstad van Marokko, is massaal gedemonstreerd tegen de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Die had de westelijke Sahara eerder deze week door Marokko bezet gebied genoemd. En daarmee de woede van Marokko over zich afgeroepen. Ban Ki-moon deed de uitspraak na een bezoek aan vluchtelingenkamp in Algerije, waar veel oorspronkelijke bewoners van de westelijke Sahara verblijven. Het weer vannacht helder en licht vorst. Morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe.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 You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so to cry sometimes. Those days are gone. www.zfmzandvoort.nl walk in the sun. I may be a fool, but till then.